Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het kijkbare informatie opgeleverd. De afgelopen weken zijn op de snelwegen in de Randstad 44 auto's beschoten, vooral bij Rotterdam. De dader, of daders, gebruiken vermoedelijk een luchtbux. 20 medewerkers van het KLPD onderzoeken de incidenten samen met rechercheurs van de politie Rotterdam-Rijnmond. Voor de gouden tip is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. Het Franse drankenconcern Pernod Ricard heeft een goed boekjaar achter de rug. De winst van de op één na grootste verkoper van gedestilleerde dranken ter wereld steeg met 8% naar 1,9 miljard euro. Concern bezit een groot aantal merken, waaronder Jameson en Malibu. Pernod Ricard zegt dat het geen last heeft van de zwakke consumentenbestedingen. Vooral in Azië wordt meer sterke drank gedronken. Rusland heeft na maanden van aarzeling de Libische overgangsraad erkend als wettige regering. Volgens waarnemers willen de Russen hun oliebelangen in Libië veiligstellen, nu aan de dictatuur van Gaddafi definitief een eind is gekomen. In een officiële verklaring zegt Rusland dat met belangstelling wordt uitgekeken naar de politieke en sociale hervormingen van de overgangsraad. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling. Inmiddels zijn er ruim 300.000 mensen met een gedwongen betalingsregeling. Als iemand een betalingsachterstand van 6 maanden heeft, wordt hij aangemaand als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen. De premie stijgt dan met 30%. De achterstallige betalingen worden bij wanbetalers ingehouden op het inkomen, de uitkering of de zorgtoeslag. Maar volgens het college loopt het aantal mensen met betalingsproblemen ondanks de strengere regels nog steeds op. Het weer. Wisselend bewolkt met langs de noordkust een beetje regen. Vanmiddag flinke zonnige periode en blijft overal droog. Bij maximaal 21 graden. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam voor het knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. A4 richting Den Haag nog 3 kilometer tussen Roelevaansveen en Hoogmade. A27 Almere naar Utrecht bij Hilversum nog 2 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken nog 7 kilometer na een ongeluk.